Kees Groot met het NOS-journaal. Een rechtbank in Irak heeft 24 strijders van islamitische staat ter dood veroordeeld... voor de massamoord op Iraakse militairen. Ruim een jaar geleden werden bij de stad Tikrit zeker 1700 Sjiitische militairen door IS vermoord. Op beelden van de terreurgroep waren honderden militairen te zien die in een greppel lagen en werden doodgeschoten. Drie maanden geleden heroverde het Iraakse leger Tikrit op IS. Oud-GroenLinks-leider Paul Rozenmuller wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Minister Dijsselbloem heeft hem benoemd als opvolger van George Muller. Die stapte begin dit jaar op nadat onderzoek had uitgewezen dat leden van de Raad steken hadden laten vallen. Ook Dijsselbloem leverde kritiek. Volgens hem heerste er een slordige cultuur terwijl grote zorgvuldigheid is vereist. De AFM houdt toezicht op banken en verzekeraars. De benoeming van Rozenmuller gaat op 15 juli in. De Colombiaanse guerrillabeweging FARC zegt bereid te zijn de wapens een maand neer te leggen. Het eenzijdige staakt het vuren moet op 20 juli ingaan, meldt het Britse persbureau Reuters. De eenzijdige wapenstilstand moet een impuls geven aan de vredesbesprekingen die de Colombiaanse regering en de FARC in de Cubaanse hoofdstad Havana voeren. Die dreigen te mislukken door toenemend geweld tussen beide partijen. Microsoft heeft aangekondigd 7800 arbeidsplaatsen te schrappen. De hardste klappen zullen vallen bij het telefonieonderdeel... dat vooral bestaat uit de twee jaar geleden overgenomen Nokia. De inkrimping komt bovenop de 18.000 banen die ongeveer een jaar geleden verdwenen. Ook toen verdwenen er vooral arbeidsplaatsen bij Nokia. Het Amerikaanse bedrijf schrijft ruim 7 miljard euro af op de aankoop van Nokia. Dat is meer dan er destijds werd betaald. Het weer overwegend bewolkt en geregeld buien. Vanavond neemt de buiigheid af. Morgen eerst weer buien, maar in de middag wordt het droog. Blijft wel onder de 20 graden. Vrijdag en zaterdag weer volop zon en flink warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag voor het knooppunt Gouwen 4 kilometer. Naar Rotterdam op de A13 tussen Prins Klausplein en de Afrik Berkel en Roderijs. Op de A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht over 5 kilometer. Richting Gouda vanuit Hoek van Holland op de A20 tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6. A27 Utrecht-Gorkum 4 kilometer bij Lexmond. En langzaam rijden over 8 kilometer op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam.